Ja, ik, ken hem ken Ik ken hem niet, Ik ken hem niet. Maar die gewoon haalt. Git, git, git, git. Git, git, git, Ik ken hem niet.